2 uur. moet met het RMS Journaal. 21 hulporganisaties, waaronder Oxfam Novib en Pax Christi... zeggen dat de VN faalt bij de hulp aan de Syrische bevolking in de burgeroorlog. In een rapport stellen ze dat ondanks internationale hulpafspraken... het aantal doden en vluchtelingen alleen maar toeneemt... en hulpverleners steeds moeilijker hun werk kunnen doen. In het rapport staat dat er vorig jaar 76.000 burgers in Syrië zijn omgekomen... De behoefte aan noodhulp is gestegen, maar er worden minder mensen in nood bereikt. Ook worden steeds minder beloofde donaties daadwerkelijk uitbetaald. In Parijs zijn de Franse topsporters herdacht die maandag omkwamen bij een helikopterongeluk in Argentinië. Familieleden en andere sporters namen samen met de minister van Sport afscheid van bokser Alexis Fastin, roeier Florence Artaud en zwemmer Camille Mouffat. Mensen legden bloemen neer bij drie grote foto's van de slachtoffers. Ook werd er een minuut stilte gehouden. De drie kwamen om het leven tijdens een survivalprogramma van de Franse tv. Toen door nog onbekende oorzaak twee helikopters met elkaar botsten. Er vielen in totaal tien slachtoffers. D66 en de regeringscoalitie zijn het hardgrondig oneens over extra bezuinigingen, bleek in een debat van de landelijke partijleiders bij het tv-programma Pauw. D66-leider Pechtold wil nog tot zo'n anderhalf miljard euro minder uitgeven. PvdA-voorman Samson eist de duidelijkheid over waarop er dan moet worden bezuinigd. En VVD-leider Rutte denkt dat extra bezuinigen de herstellende economie schaadt. De overheid en de NS nemen extra maatregelen om agressie tegen spoorwegpersoneel in treinen en op stations tegen te gaan. Op de 20 grootste treinstations komt een stationsagent. Ook worden de toegangspoorten op NS-stations nog voor de zomer gesloten en er komt meer cameratoezicht. Verder gaat de NS op bepaalde trajecten extra conducteurs inzetten, zodat de medewerker er niet alleen voor staat.